Botlewin met het NOS Journaal. Mensen die langdurige zorg nodig hebben en een persoonsgebonden budget aanvragen... krijgen te maken met te veel bureaucratie. Dat vinden de Belangenorganisatie en Zorgverzekeraars Nederland. Er zijn dit jaar al 1200 klachten binnengekomen. De organisaties hebben bij het ministerie aangedrongen op maatregelen. Wilders wil Nederland terugveroveren, dat zei PVV-leider Wilders bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat van iedereen met twee paspoorten die een misdrijf pleegt, het Nederlandse paspoort moet worden afgepakt. De betrokkenen zou Nederland moeten worden uitgezet. Eerder zei PvdA-leider Samson dat de VVD onduidelijk is over de toekomst... door de deur naar de PVV op een kier te laten staan. VVD-fractieleider Zelstra heeft aangegeven dat de VVD niet met de PVV ziet regeren... maar hij wilde het ook niet uitsluiten. De Verenigde Staten willen dat er niet meer gevlogen wordt boven de humanitaire transportroutes in het noorden van Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zei dat tijdens een zitting van de VN-veiligheidsraad in New York. Aanleiding is het bombardement van een hulpconvooi twee dagen geleden bij de Syrische stad Aleppo. Oud-minister Camille Eurlings gaat akkoord met het voorstel van het Openbaar Ministerie van Mediation met zijn ex-partner. Eurlings wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar zijn ex-partner heeft geslagen. Naast de mediation volgt ook nog een OM-zitting. De officier van justitie kan dan buiten de rechterom een geldboete of een taakstraf opleggen. En het aantal meldingen van rattenoverlast in Nederland is nog nooit zo hoog geweest. En omdat er meer ratten zijn, komt ook de ziekte van wel, een ernstige infectieziekte die wordt overgebracht door de bruine rat, weer vaker voor. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma De Kennis van Nu. Het afgelopen jaar is het aantal patiënten met de ziekte van wel meer dan verachtvoudigd, van 7 naar 60. En dan nog het weer. Het kan Plaatselijk kan er een mistbank ontstaan. Het is tussen de 5 en de 11 graden.